Morgen is het bewolkt met smiddags regen en wordt het zo'n 10 graden. En tot zover het radionieuws. Dank je, Peter Juda. En dit is hem dan. Precies, de... De funky dus. Tot 7 uur vanavond. Je zit langs, zaten we Funk Night. En druk bezig, moet ik eigenlijk zeggen, met die jonge, nieuwe artiesten. Als producers dan, toen artiesten. Your Bro and Peoples and Don't Stop the Feeling. Souvenir nu van Chops. Your Red Hard Love 1984. jealousy is jealousy. Sheep, Say You Love Me uit de playlist. Langstraat of Funk Night. De Funky van de Langstraat. De Funky van Midden-Brabant. De Funky van de zaterdagavond natuurlijk. Ook uit de playlist. Crown Heights Affair. Wine and Dine. 14 voor half 6. City. Midnight Star was dat. Bij langs en Funk Night. Dadelijk hoor je Benny King het een souvenir. First Circle, Dream You Come Back. Lime, Do Your Time on the Planet. Deco, Fresh Idea, dat is ook een souvenir. Redding, So In Love With You uit de playlist. Ook Fatback komt uit de playlist. Up Against The Wall. En Johnny Baby Special Things, daar besluiten we uur 1 mee. En daarna nog een heel vet uur met de funky. een Funk Night. En dit is Reggie on the park. vier voor half what a brave show on my side. I'm by your side. Ooh. for each other. The funky, the Lancina, and here's First Circle. Dream, you came back. Girl, I thought you came back so I can hold you in my arms. Girl, I thought you came back to tell me you still love me. But before I could even touch you, I woke up on my dream. Not only the memories, what you did to me, but every night. I dream you came back. I dream you came back, back. I dream you came back. I dreamed you came back. I dreamed you came back. Every night. You're all I really wanna do is lay my head down and cry. And wonder what the hell I did wrong. Whoa, oh. all the good times we had is steady on my mind. and it should have been you. Dream You Came Back. Tot zeven uur luister naar de funky van de zaterdagavond. Langs hadden we een funk night en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters parade. En dit is Lime. Do your time on the planet. Prachtig Fresh Idea, dat was Deco. staat ook in de playlist. Net als deze, die is daar vorige week in gekomen. Fatback Up Against the Wall. Bij de Funky. soir. But listen, when things get bad, things get worse. That's when the hell we get going. That's the only thing we know how to do. Yes, I'm gonna prove to myself that I'm gonna take all the bull. Cause that's all they're giving us. Hot air. Talking that yucky doc stuff and expect us to believe it. That's right. Turn the wall. With all of us to the wall. Let's take it all. against the wall. To the wall, to the wall. That's right. Once you take it to the wall, you got it all on of your chest. Fatback. Up oh, against the wall. When we're dancing close together. Langzaam Funk Night. Deel 1 van aflevering 121 zit erop. Dadelijk na het nieuws. Het nieuws van de NOS. Na 6 uur hoor je deel 2. Tot zo! uw duur betaald reclamebudget hupsakee de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl Langstraat FM Nieuws. Dit is Jarko Meurs met het Radio Nieuws. Op een cruiseschip op de rivier de Nijl in Egypte is bij 12 mensen het coronavirus geconstateerd. Alle 150 passagiers zitten in quarantaine en mogen het schip niet verlaten. China heeft 20 miljoen dollar, bijna 18 miljoen euro, aan de Wereldgezondheidsorganisatie geschonken. Het geld is bedoeld voor de bestrijding van het coronavirus. En in ons land is het aantal besmettingen vandaag opgelopen naar 188, 60 meer dan gisteren. Onder hen twee medewerkers van een ziekenhuis in Amersfoort en één medewerker van een ziekenhuis in Rotterdam. Bij een explosie in een appartementencomplex net buiten Berlijn zijn minstens één dode en drie zwaar gewonden gevallen. Duitse media melden dat met speurhonden nog wordt gezocht naar zeker twee vermisten. De oorzaak van de ontploffing is onbekend. Het drie etages hoge gebouw met acht huurwoningen raakte zwaar beschadigd. Een groot deel is volledig ingestort. De VN wil een onmiddellijk staakt het vuren van de strijdende partijen in Jemen. Sinds kort zijn in de noordelijke regio Al-Jav weer hevige gevechten uitgebroken, waarbij al 70.000 mensen moesten vluchten naar de naburige provincie Marib. Volgens speciaal VN-gezant Griffith bedreigt het geweld tussen de Houthi-beweging en door Saoedi's geleide coalitie de broze vredesinspanningen voor Jemen. En Vogelbescherming heeft bezwaar aangetekend tegen de toestemming van de provincie Drenthe aan vliegveld Eelde voor het afschieten van 41 soorten vogels. Het besluit zou volgens de natuurorganisatie te veel ruimte bieden voor het onnodig doden van vogels en zou onrechtmatig zijn, zo meldt RTV Drenthe. Omdat er geen beperking is tot het doden van alleen de overlastgevende vogels, zouden ook bedreigde vogels gevaar lopen, hoewel ze geen risico zijn voor de veiligheid van Eelde Airport. Het weer, het is overwegend droog met hier en daar een lichte bui. De wind is matig, uit west tot zuidwest, aan de kust toenemend naar krachtig. De temperatuur ligt rond de 7 graden. Komende nacht koelt het nauwelijks af, alleen in het oosten daalt de temperatuur enkele graden. De bewolking neemt geleidelijk toe, maar het blijft droog. En tot zover het radio nieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Funk stole my pocket. I ain't never stole none in my life. Yes, you don't even know. Did. Hold on, hold on. What's your name, boy? My name is Busy B, sir. Busy who? Yeah, Busy B. Boy, you gonna be buzzing in jail if I ain't never stole nothing. I ain't never stole no pocketbook. Yes, man, Missy, I teeth the pocketbook line time. I ain't now. never seen. You ain't seen nothing. You yes, Jamaican faggot. They yes, got a pocketbook right there. I ain't never stole nothing. Come on, get up against I don't have nothing. Y'all wrong. Y'all wrong. Y'all wrong. Y'all wrong. You're dumb y'all. I never stole nothing. You don't even know. the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right for an attorney. If you do not or uh, cannot afford an attorney, an attorney will be appointed to you. You are now under arrest. pays real nice, but what you really didn't know, the crime pays twice. It pays once in money, twice in years. In the jail cell, trying to hide your tears. In the check bag, cause you tried to get rich. In the graveyard, or in the shallow ditch. It's money or time, so make up your mind. Spice, spice, spice, spice, spice, spice. The dirty old fraud. Took all the money, told all the lies. I heard she even slept with other guys. Nothing she wouldn't do for a dollar or two. But every lie she told, he knew to be true. He loved his honey, but she loved money. Spice, spice, spice, spice. Talk about Yale, uh, it's everywhere you go. They said that Miami did never snow. Now it's snow in the palm trees, snow on the sand. It snows all day for $60 a gram. Not as strung out and high hung out to dry the air that they breathe, the food that is on the rise, and it's no surprise. The bums are in the alleyway, trying to take life. People burglarizing, suicidal criminals are never idle. Car procedures, enter legions, APBs, and search procedures. Con man fences, arsonists clips. Take all the fingerprints and give them the book, and then hope that the judge don't let them off the hook. Uh. Grandmaster Melly Mel en the Furious 5. Van de gelijknamige serie en van de gelijknamige film Vice. Miami Vice was dat. Dit is langs hadden we een fun night en hier zijn Billy en Baby Gap. Well, as we're creeping in on the inner side of the town, I will be bringing on down, I shake it around and get on down. no one knows. But there's a creature, the creature within. With a little bit of sound, we all get down. You know the funk is going all around. Because the girl is reprogrammable. She hurt your soul. And you know. Deep in the land where we're putting down. We're jamming on the sound. Can you feel it? Can you feel it? Don't be afraid of the funk. Well, she creeps from within. And then she make you bend. Cause she jamming on the, funk. She make you shake your roll. The girl is reprogrammable. She hurt your soul. Oh. We're going on the sound. We're boogieing on down uh, with the real funk. Oh, I want to dip on the disco floor and want you to go. Uh, I get off. <laughs> well, where the funk creeps in your soul, no one knows. I want to creature girl. The girl got the hips. I like a battleship. <laughs> oh never forgets. I know one else. Oh, I hit me. I pat me on my back and give me a heart attack. Oh, girl, the way you move your hips, you make me lick my lips. You know there's a creature for every room, and there's a room <laughs> where you groove me, baby, or where you move me you, I turn her on. I let her body hot. I let her turn you on. I with her visions. The girl is reprogrammable, and she will hurt you so. She know where to go. Oh, where the funk is coming down, going round. jamming on the stereo. They call me Baby Gap. I'm jamming like that. Well, the girl got this kind of system that creeps inside your soul, make you wanna go. Oh, sir knows where you be. Or do you wanna get funny like me? Cause I'm jamming on the phone, and I make you shake your rump. I we standing on the phone. Oh, I say, it up and let your body rock. I'm rocking down on the sound, boogie on down, get off. <laughs> this is a real funk, baby. We're not messing around. Cause the funk is everywhere. Oh, and when the funk in your soul, and it makes you want to go. Uh, get down, baby, on the real phone. You know, she got switches, she got gadgets, she got everything. The girl just messed with my brain. Brain. Say what? <laughs> All the creatures and the grooms. Uh, do you want your body to move? Get down want all you volunteers to raise your hands in the air and get down to the natural funk, the kind that's shaking your rump. Oh, if you feel the rhythm in your feet and you cannot stand the pain and the friction in your mind, you do what I do every day and feel the real funk in your soul. She's a real and she'll make you wanna rock with your jam on the sound. I should get you real hot because you know how to make the rock. You know how to en Michelle. I've got it. Langs hadden we een Funk Night. Souvenir nu. 1984. Hier is I Simply Like. to me. so don't try it. Oh, this calorie free and loot sweet. The love of you has gotten me on a diet. Oh, those fries with that shake. Fries with that shake. Fries with that shake. Fries with that shake. Fries with that shake. Amsterdam buns. I like the way you bake. Let them hear it. George Clinton met zijn vette P-funk. Two Fries Go With That Shake was uit 1986. En dit is Linda Tillery. Count on me om 4 voor half 7 precies. Count On Me was dat. Wel langs hadden een fun night. Dadelijk hoor je hier nog de New York City Peach Boys, die hoor je nu trouwens al. MCB, BB&Q Band On The Shelf. Johanna Rose, Private Line, nieuwe maxi die we vorige week aan jullie hebben voorgesteld. Fonzie Todd en Rock My Heart. Rock My World, souvenir 1984, indie hoor je. If You Want It, ook een souvenir. En Rodney Franklin, Stay On In The Groove, hier bij The Funky. Podcast. de funky. Bijna acht over half 7. Tot 7 uur zijn we dus met deze funk-uitzending. En daarna is hier Peter Sterrenburg. Met Peters Platenparade tot 9 uur vanavond. BB&Q Band. On the Shelf. Daar je de laatste maxi van Joanna Rose en Private Line. Hier bij Langstraat de Funk Night. We all have a thing in maxi van Johanna Rose, bit Line. Er is ook nog een eh, gewone versie van, een, eh, ja, zeg maar een single versie. 7 inch was dat. En daar hebben ze op de ouderwetse traditionele manier, zoals dat in de jaren 80 ging, ook nog even een maxi versie van gemaakt. De 12 inch dus. Maxi dus vorige week aan jullie voorgesteld, Johanna Rose. En dit is een souvenir. Van Zietout, Rock My Heart, Rock My World komt uit 1984 en hier nou je Indie. vast wel van eh, Last Night a DJ Saved My Life. Was hun grootste hit, 1983. Eh, en dit kwam van een jaartje daarna. Zo, een, ja, een beetje quasi, semi, oh, ja, ik weet niet hoe je precies zegt, maar bijna instrumentaal, zeg maar. Maar je hoort al hier en daar wat vrouwenstemmen doorheen. Rodney Franklin, die ken je wel van The Groove 1980. Dat was helemaal eh, uh, eh, instrumentaal zeg maar. En dit komt van vier jaartjes later. Stean, Stean in the groove, ja precies. Nou, eh, langs dat mijn Funk Night is er volgende week wel. Maar ik weet niet of ik dan wel of niet presenteer. Het kan best zijn dat ik dan gewoon non-stop eh, ga doen. Want eh, ik word een aantal keren deze maand goed aan, mijn, ja, aan de kaak gesteld, zeg maar. <laughs> goed aan mijn tanden gevoeld. ja, ze gaan wat dingetjes doen waardoor ik een nieuwe prothese krijg. Dus nou, kijken wanneer ik weer helemaal mijn eerste woordjes kan spreken, zeg maar. <laughs> Klinkt erg eh, babyachtig, maar goed. In ieder geval, iedere week is hier langs van Funk Night. En over een paar weken dan spreek ik misschien weer eh, gewoon. <laughs> en hij komt binnen, Peter Sterrenburg. Van eh, ja, Peters Platenparade. Die is dadelijk na 7 uur hier. Groot feest tot 9 uur vanavond. <laughs> Heeft een heel koffer mee met lekkere platen erbij en zo. Dus eh, we gaan ervan genieten. Veel plezier met Peter. En eh, ja, mij hoor je misschien zaterdag weer. In ieder geval hoor je wel de muziek. Langs hadden fun mijn Funk Night. Wens jullie een heel fijn weekend. En een fijne, ja, zonnige week zou ik bijna <laughs> willen zeggen. Maar ik denk dat we veel wind krijgen. Nou, in ieder geval tot volgende week. ben Marinka de Haan, een van de vrijwilligers van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte.